Dikwijls droom ik mooie dromen. En zo was het ook vannacht. Ik droomde van een goede tijding. Die de vredesklok mij bracht. Ik droomde van een wondergebied daar zongen bronzen stemmen een lied. Ik hoorde... Het lied van de vredesklok. Ik droomde dat kunt taal kon verstaan. Ze zongen, het is vrede voortaan. Ze zongen... Het lied van de klok. Ik hoorde die tijding weer klinken van oost tot west, van noord tot zuid. Maar toen ik uit mijn dromen ontwaakte, was het lied plotseling uit. Ik droomde en een droom is maar schijn, maar weldra mogen het werkelijkheid zijn dat blijde. Het niet van de vrede mij, maar weldra mogen werkelijkheid zijn dat blijde.